Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Opnieuw is het onrustig in veel Amerikaanse steden. Ondanks een avondklok zijn mensen in onder meer Chicago, Miami, Los Angeles, Philadelphia en Atlanta de straat op gegaan. Aanleiding is de dood maandag van een ongewapende zwarte arrestant. Dat gebeurde in Minneapolis. Ook in die stad was het weer onrustig. In een aantal staten is de Nationale Garde ingezet. President Trump herhaalde vandaag dat de dood van George Floyd een grote tragedie is. Tegelijkertijd benadrukte hij dat het geen aanleiding mag zijn voor mensen om te gaan plunderen, roven, aanvallen en bedreigen. Griekenland laat vanaf 15 juni toch Nederlandse toeristen toe. Na de landing worden ze getest op corona. Wie gezond is moet een week in zelfquarantaine. Wie positief test moet twee weken in verplichte quarantaine... meldt het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eergisteren maakte Griekenland bekend dat de grenzen alleen opengaan voor bezoekers met 29 nationaliteiten. Na kritiek van de Europese Commissie heeft Griekenland het beleid aangepast. Het gaat nu om het vliegveld waar een reiziger vandaan komt, niet meer om de nationaliteit. Vier oppositiepartijen in Suriname hebben een regeerakkoord gesloten... nog voor de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen. Die laat al dagen op zich wachten. De grote winnaar Santokki wordt de nieuwe president. Voor zover bekend hebben de partijen nu 33 van de 51 zetels. En de ruimtecapsule van SpaceX is onderweg naar het internationale ruimtestation ISS. Gisteravond half tien Nederlandse tijd werd de capsule van het bedrijf van Elon Musk succesvol gelanceerd. Nog nooit eerder werd dat gedaan door een commercieel bedrijf. President Trump was aanwezig bij de lancering in Florida...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 That's all days love. baby by the hair and pull her close there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We would so in place in a dance hall days. We were cool. Uh, your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her eyes two sapphires blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you me. I look in the drugstore.